Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Flikken maar televisering gewonnen. De Avro Tros-serie won de prijs voor beste tv-programma van het jaar... van Syndroom van RTL 4 en Penosa van de KRO. Op het gala in Theater Carré werd Humberto Tan uitgeroepen tot tv-man van het jaar. Hij liet Art Rooijakkers en Johnny de Mol achter zich. Chantal Jansen kreeg de prijs voor tv-vrouw van het jaar... en zij won van Floortje Dessing en Linda de Mol. Oud-Sovjet Oud-Sovjet-leider Gorbachev waarschuwt voor een nieuwe koude oorlog. In een interview roept hij president Poetin en de westerse leiders op om toenadering te zoeken. De betrekkingen staan op scherp door het conflict in Oekraïne. Volgens Gorbachev moeten de partijen stoppen met wederzijdse beschuldigingen en de sancties opheffen. Ze hebben meer gezamenlijke uitdagingen dan tegenstellingen, zei de laatste president van de Sovjet-Unie. Henk Krol noemt de beschuldigingen dat hij geld van de gaykrant verkeerd besteed heeft complete onzin. De 50-plus-voorman zegt niet te begrijpen waarom de stichting Vrienden van de Gaykrant geld van hem wil vorderen. Volgens de club heeft Krol subsidiegeld van de stichting overgemaakt naar zijn politieke partij, maar Krol ontkent dat. Eerder vandaag heeft de stichting beslag laten leggen op twee huizen van Krol. Hulpverleners in Nepal zijn na de sneeuwstorm van dinsdag nog op zoek naar zeker 70 vermiste bergbeklimmers en wandelaars. Het aantal doden is opgelopen tot 29. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken waren er ook Nederlanders in het Annapurna-berggebied toen de storm de kop opstak. Hoeveel is niet bekend. Een reisorganisatie zegt dat met zeker vier Nederlanders nog geen contact is gelegd. Het kabinet gaat met hulporganisaties en verzekeraars praten over verzekeringen voor hulpverleners in ebola-gebieden. Nu draaien werkgevers bij besmetting op voor de kosten van repatriëring. En die zijn hoog. Als iemand misschien ebola heeft, kost het zo'n 400.000 euro om hem thuis te krijgen. En staat de besmetting al vast, dan kost het al gauw een miljoen. Het weer, vanuit het zuiden gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen valt nog een enkele bui, maar in de loop van de dag klaart het overal op. En het wordt 17 graden. Dit was het en hoor. Tussen app en vloed. Op de donderdagavond tussen 10 uur en 12 uur s'nachts. Een relaxprogramma gepresenteerd door Charles Duif. sunset. luisteraars. Twee dagen geleden verbleef ik nog in de heerlijke Spaanse zon. Bij eh, twee mensen die mij eh, daar samen met mijn vriendin eh, zo gastvrij hebben ontvangen. We hebben daar zoveel plezier gemaakt met elkaar en gezelligheid beleefd. En voor een dame waar we mochten logeren op haar prachtige verblijf daar in Spanje, in Denia... heb ik natuurlijk weer een speciaal nummer uitgezocht. Het blijft gewoon een engeltje voor me. Lidwien, dan heb ik het natuurlijk over jou. speciaal voor Lidwien Alders. En meestal eh, luisteren ze mee in het verre Spanje, in Denia. En dat ligt vlakbij Benidorm, waar ik eh, gisteren nog op het strand lag. Niet te geloven, met uh, temperaturen van ver boven de, boven de 25 graden. En, en nu, in het koude Nederland, in het natte Nederland. Want toen ik op Schiphol vannacht aankwam, toen was het al eh, bijzonder nat buiten. En eh, ja, een hele overgang. Maar ik heb het gered, luisteraars. Ik ben er vanavond weer met een nieuwe aflevering tussen app en vloed. Ik heb een hele mooie voor u klaarstaan. Sentimental Lady. Sentimentele dame, zeg maar. Maar gezongen door Bob Welsh. I feel her gently sighing as the evening slips away. dus maar de Moody Blues. En het nummer heette Never Comes a Day. Als je dan denkt, ja, slecht weer. Hier in de studio bij ZFM Zandvoort. Dan heeft u een klein beetje gelijk. Maar bij u daar buiten. Als u de deur uitstapt. Van uw flat of uw huis. Of uw penthouse misschien wel. Dan, eh, dan is het waarschijnlijk toch droog. Dus dat valt allemaal mee. Maar in het programma tussen app en vloed... komen nummers soms als een donderslag bij heldere hemel. Zoals ook Morning van Beck... oceans are done We luisterde naar Morning en het werd prachtig gezongen door niemand minder dan Back. It's All Over. Een oudje van Cliff Richards, een van mijn favoriete ballads van, eh, van Cliff. It's all over Didn't even cry just stop living when you said goodbye. It's all over. Didn't feel a thing. I just stopped living. Couldn't stand the just... I, I didn't even cry. I just stopped living when you said goodbye. Yeah. The end of the road... End of the Road, live versie van eh, natuurlijk niemand minder dan Babyface. For all those times you by me, for all the truth that you Celine Dion. Ik heb begrepen dat zij stopt met zingen. Nou, hier nog lang niet hoor, luister maar. luistert naar ZFM Zandvoort, luisteraars met eh, Tussen App en Vloed. Allemaal mooie bellers komen voorbij en eh, u kunt altijd nog eh, via Facebook verzoekjes daarvoor indienen. Dan surft u even naar Charles, Charles, net is de prins van Engeland, Charles Duif. En op mijn Facebookpagina doet u gewoon een berichtje sturen of, of onder de aankondiging die ik van het programma heb gemaakt... kunt u gewoon uw verzoekje zetten en dan komt het helemaal goed. I've just got to get a message to you. The preacher taunted me and he smiled Said, come and walk with me periode, ja, ver voor de Saturday Night Fever eh, rage die heerste met uh, Staying Alive natuurlijk en al die nummers. Eh, dit was een nummer wat getiteld was I Just Gotta Get A Message To You. You're not alone, luisteraars. hij is wel overleden, maar hij is er toch nog een beetje bij. Michael Jackson. Another day has gone. I'm still all alone. How could this be? wel eh, mooie ballads opgenomen, Michael Jackson. You are not alone. She's out of my life. Dat is ook zo'n nummer wat met een snik in zijn stem wordt gezongen. Maar die ga ik nou niet draaien, want ik heb er eh, net een van Michael Jackson gedraaid. Als ik er weer eens zou draaien, dan zijn we allemaal hetzelfde door. En dat is ook niet de bedoeling natuurlijk, luisteraars. Eh, ik ga iets Spaans draaien. Dat doe ik op verzoek van Leida André. En dat vraagt ze aan voor mij. Nou, dat vind ik heel lief, Leida. Hartelijk dank. Ik zwaai nog even naar je door de webcam. Want eh, luisteraars die op internet zijn ingeschakeld... die kunnen mij hier achter het paneeltje zien zitten. En die kunnen ehm, niet alleen meegenieten van de mooie muziek die voorbij komt... maar ook nog eens van de kop van duif. <laughs> Niet de kop van jut, maar de kop van duif. Leider, ik ga er eentje voor je uitzoeken. Een Spaanse van eh, Julio Iglesias. Vaya con Dios. Spaanse ballade. El momento ya llegó de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira Las campanas de la iglesia suenan tristes y parece que al sonar también te dicen Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. ¿A dónde vayas tú? yo iré contigo en sueños junto a ti siempre estaré. Mi voz escucharás, dulce amor mío, pensando como yo estarás, volvernos siempre a ver. La alborada al despertar feliz te espero Si en tu corazón yo voy a donde quieras. Een dag geleden verbleef ik nog in Spanje. In Denia wel te verstaan, het ligt vlakbij Benidorm. En ik ben ook eh, drie dagen naar Benidorm gegaan natuurlijk. Want ja, als je daar toch in de buurt bent, dan moet je maar eens een kijkje wagen daar. Nou, eh, winkels en eh, een boulevard vol met mensen. Uh, maar ook een strand, een zuidelijk strand. Want je hebt in Benidorm Levante. Dat is een strand waar eigenlijk de meeste toeristen zitten. En een, een, een, strand zuidelijker. Ehm, hoe dat nou ook weer precies heet. Daar ben ik de naam even van kwijt. Pomiente of zoiets. Eh, of Pimiente. Nou, in ieder geval een andere naam als dat andere <laughs> strand, zou ik maar zeggen. Maar ook, eh, ook heerlijk vertoeven daar. En daar hoef je ook niet te betalen om daar op het strand te liggen. Je kan er ook geen lichtstoel huren. Nee, je, moet gewoon, je mag gewoon zelf een stretchertje meenemen of zo. Mag je gratis de hele dag eh, liggen. En je auto kan je ook nog de boulevard kwijt. Ook nog gratis. Dit is voor mijn vriendin Yvonne Nijzen. The Righteous Brothers. I've hungered for your touch along lonely time. In time. big onsterfelijk nummer The Unchanged Melody van de Righteous Brothers. Ik draai hem speciaal voor Yvonne Nijssen. Mijn vriendin die vast meeluistert in Bloemendaal.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 Unforgettable waren die samen. Ja, luisteraars, eh, ik heb nog eentje klaarstaan eh, op de valreep. Want ik zie op mijn klokje, dat eh, de klokje is onverbiddelijk... dat het alweer bijna 12 uur is geworden. Bijna alweer vrijdag. We gaan alweer naar het weekend, mensen. Nog eventjes doorbijten. Dan is het weer zover. En ik heb ook gehoord dat het in het weekend weer wat mooier weer wordt. Dus dan kunnen we weer genieten van zonnestralen, hopen we. Ik ga afsluiten met een eh, nummer wat ooit door Roy Orbison uh, is opgenomen. Maar ook heel mooi wordt vertolkt door een, Nederlandse jongen. En wie is die Nederlandse jongen? Nou, dat is niemand minder dan onze eigen Renéetje Vroger. En daar heb ik het over in Dreams. A candy colored clown they call the Sandman Tiptoes through my room every night And just a sprinkle stardust and to whisper Go to sleep, everything is alright. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say the silent prayer. of you in dreams I walk with you together when you said goodbye. It's too bad. zei het net al, luisteraars. Ik moet afscheid nemen. Ik eh, wens u allemaal een hele eh, goede vrijdag toe. Een heel fijn weekend. Eh, met mooi weer. Dan heb ik het ook. <laughs> nee, ik kan het wel gebruiken hoor. Want ik heb nou een kleurtje. Ik wil het een beetje bijhouden. En luisteraars, wat mij betreft... ik ben er nou, morgen tijdens de uitzending ook bij uh, als Ruud Jansen hier presenteert. Tussen uh, 5 en 7 met Zandvoort draait door. En dan ben ik er, ehm, eens even kijken. Ja, volgende week dinsdag weer met Zandvoort Lunst En volgende week donderdag, ja, dan is mijn zoon Leroy Dat wordt meestal vroeg op de dag gevierd.